Ook in Kharkov, in het oosten, wordt gevochten, zegt correspondent Geert Groot-Koerkamp. Bombardementen, raketbeschietingen. Er zijn uh, veel doden en gewonden in Kharkov. Eh, maar of er ook sprake is van gevechten in de stad, dat blijft onduidelijk. Maar de situatie blijft eh, daar heel zorgwekkend. Vanavond wordt er weer onderhandeld tussen beide landen. Ook Oekraïne heeft daar nu mee ingestemd. Russische en Belarusische sporters mogen meedoen aan de Paralympische Spelen. Niet onder de vlag van hun land, maar onder een neutrale vlag. Internationaal Paralympisch Comité heeft dat besloten, zegt verslaggever Edwin Peek. Het eh, Internationaal Paralympisch Comité die willen ook heel graag neutraal blijven, willen geen politieke statements uitgeven. Dus het was wel te verwachten dat het hierop zou uitdraaien dat ja, de sporters individueel mee mogen doen. Dan niet natuurlijk onder Russische of Belarussische vlag. Ze gaan onder een, een neutrale Paralympische vlag dan mee mogen doen. De Paralympics starten deze vrijdag in Peking. Over een kwartier worden door heel het land kerkklokken geluid. Kerken willen daarmee oproepen tot vrede in Oekraïne. In de Dom in Utrecht begint daarna een speciale dienst. Mensen die dat willen kunnen van tevoren ook een kaarsje komen branden. En op TikTok word je de laatste tijd overspoeld met battles. Daarin nemen twee TikTokkers het tegen elkaar op in een livestream. Wekelijks worden er in Nederland miljoenen donaties mee verstuurd. Ook door minderjarigen, terwijl dat eigenlijk niet mag. Collega Steve Bouwman sprak met een meisje van 11 daarover. En eigenlijk was het verhaal dat ze niet door had dat het om geld ging. Dus ze eh, was gewoon lekker aan het klikken in die app, lekker aan het bettelen. En op een gegeven moment dus 3000 euro gedoneerd. Um, ja, terwijl ze dus eigenlijk geen idee had dat het om echt geld ging. Wil je meer weten over de TikTok battles? Check dan het YouTube kanaal van NOS Stories. Dan nog het weer. Als je naar de kaart van Nederland kijkt, dan is het rechtsboven helemaal zonnig. Linksonder helemaal bewolkt. En ook morgen vroeg is dat nog zo. Later schijnt overal de zon dan en een graad of elf.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 Tussen Knopend Koenplein en knooppunt Zaandam heb je 10 minuten oponthoud. Ook op de A5 is het eh, verkeer compleet vastgelopen daardoor tussen IJmuiden en de aansluiting met de A10. Daar zelfs 40 minuten vertraging. Op de A9 is het daardoor ook weer drukker tussen Badhoevedorp en de afrit AMC.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 In het hele dorp gaat dit gebeuren. Bij Strijder, bij de entree en in Noord, het Curedex. Precies, eerlijke kansen voor iedereen. Zo zien wij de toekomst van ons dorp. Waar ideeën meetellen en elke zandvoort ermee kan praten. Dat is op een nette manier politiek bedrijven.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 Gotta count on me, cause I time. Doing all I can to be patient, but I don't really know how to fake it. Why you playing with my head? I feel like what we have is a good thing, but it's harder to remember the feeling when you're leaving me on red.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 op basis van informatie van de delegatieleider van Oekraïne. De gesprekken zouden vanavond moeten plaatsvinden. Ook Rusland is bereid te praten. Een gesprek eergisteren heeft niet tot directe resultaten geleid. Polen houdt 7000 ziekenhuisbedden vrij voor gewonde Oekraïners. In het buurland van Oekraïne zijn sinds het begin van de oorlog... ongeveer een half miljoen vluchtelingen uit Oekraïne opgenomen. Dat zegt de regering. En tijdens een onderzoek naar de illegale vangst en verkoop van vogels in Tubbergen in Overijssel... zijn niet alleen 96 vogels en vangnetten gevonden... maar ook vuurwapens en 40.000 euro aan contant geld.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 Why you criticize everything I ever said? Don't you think it's strange? We both make mistakes, but I'm the bad guy, you're the saint. No matter what I do, I'm losing. I'm the black hole to your sun. Oh, I am so done trying to prove Yeah.